Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Oekraïense president Zelensky wist van het plan om de Nord Stream-pijplijn op te blazen. Dat heeft een Amerikaanse krant ontdekt, vertelt onze correspondent Christian Power. Ja, de Wall Street Journal schrijft dus ook dat dit plan eh, uiteindelijk is afgestemd met de uh, hoogstgeplaatste generaal van het land, Zaluzny. En ook vervolgens is voorgelegd aan Zelensky, die dat enkele dagen later zou hebben goedgekeurd. Maar uiteindelijk wel toch zou hebben gezegd om het plan niet door te laten gaan. Ja, maar toch is het plan wel doorgegaan. Twee jaar geleden werden de belangrijke gaspijpleidingen van Rusland naar Duitsland opgeblazen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er bijna 19.000 bouwvergunningen uitgedeeld. En dat is het hoogste aantal in drie jaar tijd, meldt het CBS. De hoeveelheid bouwvergunningen is nu al een tijd aan het stijgen. En dat is goed nieuws voor als je een huis aan het zoeken bent. Dan zijn er over een jaartje of twee weer wat nieuwe huizen beschikbaar. En op Sicilië borrelt de vulkaan de Etna opnieuw. Grote pluimen vulkaanrook en ook as schoppen het vliegverkeer in de war richting dat Italiaanse eiland. En zo is het vliegveld Catania een tijdje dicht geweest. Het komt allemaal wel op een heel lastig moment, omdat veel Italianen vandaag reizen vanwege een nationale feestdag. En dan nog dit. De voedselbank in Goes in Zeeland heeft een bijzondere donatie binnengekregen. Het gaat om gejatte spullen. Voor het eerst heeft het Openbaar Ministerie daar spullen gedoneerd die zij zelf in beslag hebben genomen. En het gaat dan dus niet om eten. Een biemige schoenen, kleding, batterijen, huiskamerplantjes. Dat is een gloedje nieuw, want we hebben ook van de kleding de prijskaartjes eraf moeten halen. Dit zijn goederen die eh, van diefstal afkomstig zijn. Waarvan we de eigenaar niet kunnen achterhalen. Of de eigenaar heeft gezegd van, we willen de goederen niet meer terug. Ja, het OM mag wel alleen spullen doneren die minder dan 100 euro waard zijn. En de eigenaar moet er ook zelf afstand van hebben genomen. Dus een nieuwe Lamborghini of een Rolex, die ga je niet bij de voedselbank kunnen vinden. Het weer dan nog nu droog met zon en bewolking. Aan zee kan het flink waaien vandaag. En het wordt 23 eh, tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files rond Amsterdam op de A8, Zaandam Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A10 de ringweg Amsterdam tussen Landsmeer en Deurgedam, 2 kilometer met een half uur extra reistijd.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 Gisteren meldde een Amerikaanse nieuwssite dat ze elkaar hadden gesproken... over onderhandelingen in Qatar, maar volgens Israël is het niet waar. Rusland heeft nog eens duizenden burgers geëvacueerd uit de grensregio's met Oekraïne. Vorige week dinsdag staken Oekraïense eenheden de grens met Rusland over en sindsdien wordt er gevochten. En Mallorca en Ibiza hebben te maken met noodweer. Gisteren viel er in het noordoosten van Mallorca 180 mm regen. Tientallen vluchten werden geannuleerd. Ook vandaag regent het en gelden ook op Ibiza waarschuwingen voor wateroverlast. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij 23 tot 27 graden.